Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In België en Nederland zijn negen mensen opgepakt... die de top van een online oplichtersbende zouden zijn. Zouden mensen geld hebben afgetroggeld met nepsites, phishing mails en door mensen met smoesjes op te bellen. Verslaggever Remco Andringa zegt dat de verdachte er ook flink mee liepen te pronken. Nou, dat bellen gebeurde vanuit luxe appartementen in Nederland en Spanje. Daar lieten de verdachten het volgens de politie ook breed hangen. Met dure auto's, dure spullen, exclusieve feesten, eh, foto's met rappers en voetballers. En dat patserige beeld lieten ze nadrukkelijk zien op sociale media. Wat de politie enorm ergert omdat ze zo weer nieuwe jongeren aantrekken die in deze criminaliteit willen stappen. Ja, want de oplichterij wordt online ook wel de F-game, fraudegame genoemd. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers de bende precies heeft gemaakt. Een speciaal online oorlogsarchief waar allemaal info in staat over mensen... die na de Tweede Wereldoorlog werden verdacht van samenwerken met de Duitsers... gaat toch niet op 1 januari open. Minister Bruins van Cultuur zegt dat het nog niet kan... omdat de autoriteit persoonsgegevens heeft gewaarschuwd voor privacy-schendingen. Je kan het archief trouwens wel al offline inzien in Den Haag... maar alleen met toestemming van degene waar het om gaat... of als het eh, gaat om dossiers van overleden mensen. Rico Verhoeven en Levi Richters gingen vanmiddag op de weegschaal... voor hun kickboxgevecht morgen in de Gelderdam. Verhoeven is nu de wereldkampioen en Richters hoort bij de beste kickboxers ter wereld. Hij traint ook al jaren voor dit gevecht. Een paar dagen geleden overleed zijn vader, maar hij wilde het gevecht toch door laten gaan. Dat zei hij op een persconferentie. Ik geloof er heel erg in dat alles met een reden gebeurt. Ehm, dus dit ook, er komt een bepaalde energie vrij. Tuurlijk, het is heel verdrietig, aan de ene kant ben je daar David gewoon aan de andere kant heb je je droom die je leeft en eigenlijk uit gaat komen dit weekend. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik die energie om kan zetten ehm, in iets moois morgen. is de wedstrijd dus. De 20.000 kaartjes zijn al uitverkocht. Daarmee wordt het op eh, de één na beste bezochte kickbox-evenement in Nederland ooit. Alleen het gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari in 2019 trok nog meer publiek. Het weer dan. De meeste buien trekken weg en vanavond is het zo goed als droog. De wind wordt ook minder. Vannacht wel weer wat regen. Morgen wolken, regen en ook weer wind bij 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits stelt in Noord-Holland niet zo heel veel voor. Er staan een paar korte filen met maximaal zo'n 10 minuten vertraging.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 Eigenlijk zou het archief met informatie over mogelijke collaborateurs vanaf 1 januari zijn in te zien. Maar minister Bruins van Cultuur zegt dat dat nog niet kan vanwege mogelijke privacy schendingen. Nederlanders moeten beter zijn voorbereid op een gewapend conflict of ander soort ramp. Daarvoor waarschuwen ministers Breekommans van Defensie en Van Wil van Justitie. De twee presenteerden een uitgebreid plan om de weerbaarheid van burgers te verbeteren. Het weer, geleidelijk neemt de harde wind wat af. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig bij 10 graden.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 Quizás andar hacia el saber. Moving. All the people moving. moving. just one dream. We stay moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, but me moviéndose. And the world, but come, but come, whatever it what you want.